Door Almegens met het NOS-journaal. Een aanrijding op de A270 bij Nune in Brabant heeft het leven gekost aan een politieagent. De man van 28 stond samen met een vrouwelijke collega bij hun politiewagen... toen ze werden aangereden door een andere auto. Onderzocht wordt nog waarom ze waren uitgestapt. De vrouwelijke agent en de bestuurder van de andere auto raakten bij het ongeval in Nune gewond. In de buurt van Hilversum heeft de politie vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest. In de bossen langs de snelweg A27 en de spoorlijn Hilversum-Baarn waren honderden jongeren bijeengekomen. Volgens de Gooi en reden er taxis uit Amsterdam af en aan. De krant speculeert dat er mogelijk een verband is met het Amsterdam Dance Event... dat deze week zou worden gehouden, maar dat door corona vooral virtueel plaatsvindt. De chefstaf van de Amerikaanse vicepresident Pence heeft het coronavirus opgelopen. Pence zelf en zijn vrouw zijn beide negatief getest en hebben geen klachten. Pence blijft campagne voeren voor president Trump. Normaal gesproken zou de vicepresident in quarantaine moeten... maar omdat hij onder de regeling van essentieel personeel valt, mag hij doorwerken. Topman Lee Kun-hee van het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung is overleden. Onder zijn leiding groeide Samsung in de afgelopen decennia uit... tot een van de werelds grootste producenten van onder meer smartphones en televisies. De laatste jaren had hij gezondheidsproblemen en nam zijn zoon het over. Lee Kun-hee was 78 jaar. Vannacht is een einde gekomen aan de zomertijd en is de klok een uur teruggezet. Er is al jaren discussie over het verzetten van de klok. Vanaf volgend jaar mogen de lidstaten van de Europese Unie zelf bepalen welke tijd ze gebruiken... als die maar niet meer wordt verzet. Lidstaten vinden het geen goed idee als elk land een andere tijd heeft... maar ze zijn het nog altijd niet eens over welke tijd ze dan gaan aanhouden. Het weer bewolkt, vooral vanochtend buien. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog, maar aan zee blijft een bui mogelijk. Temperatuur ligt rond de 14 graden bij een matige zuidwestenwind.